Goedemorgen. Elon Musk had contact met Jeffrey Epstein om langs te komen op zijn privé-eiland. Dat staat in nieuwe documenten die zijn vrijgegeven. En ook de voormalige prins Andrew duikt daarin op. Hij zou Epstein hebben uitgenodigd voor een etentje op Buckingham Palace. Of die ontmoetingen ook echt zijn doorgegaan is niet bekend. De Amerikaanse overheid is voor de tweede keer in korte tijd op slot gegaan. Afgelopen najaar was er al een shutdown van zes weken... omdat het parlement niet eens werd over de nieuwe begroting. Uiteindelijk kwam er uitstel tot vandaag, maar ook dat is niet gehaald. Het Huis van Afgevaardigden gaat er pas maandag over stemmen. In Congo zijn meer dan 200 mensen omgekomen nadat een metaalmijn instortte. De mijn stortte in door een aardverschuiving, waardoor ook mensen boven de grond om het leven kwamen. In de mijn werd coltan gewonnen. Dat wordt gebruikt in onder meer smartphones en laptops. En na 65 jaar is het dan echt over en uit voor de Golden Earring. De Haagse band gaf gisteravond de laatste van vier afscheidsconcerten in Ahoy. Waar ook veel collega-artiesten zoals Danny Vera, Direct en Davina Michelle. Ook werd een eerbetoon gebracht aan gitarist George Kooijmans, die vorig jaar overleed. Dan het weer van Weer Online. Het gaat vanochtend regenen en in het noorden kan dat zorgen voor ijzel.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 I'm tired of dreaming, but it helps me at night. And knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning, the second place sunrise shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. by the grace of the morning. With the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when I Jackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Op zoek naar de Seat-deal van dit moment? Wacht niet langer en private lease nu de nieuwe Seat Ibiza voor 299 euro per maand. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ontdek meer op seat.nl. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Power All-in-One vaatwastabletten voor 2,35. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.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 Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met een APK bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Bij de Vriendenloterij kunnen wensen echt uitkomen. Zo hoor je vandaag iemand zeggen... En <laughs> morgen iemand anders. We maken elke dag een winnaar bekend. Van 10.000 euro, elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Het is namelijk alle dagen prijs. Speel mee op vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. De Consumentenbond bewijst. Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Savadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels.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 De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ik wil, van mijn auto af. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... alle kleden en Luco Look tot en met 270 gram... tweede gratis. Boeie. Amerk haarverzorging en styling... tweede gratis. Lekker hoor. Alle Floriel en Robijn... ook tweede gratis. Zoé. En alle Amerk geurkaarsen, geurstokjes of geurtheelichten... 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Het is weer PTW weg ermee bij Mediamarkt. Nu bij aankoop van 25 euro op deelnemende producten.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 I made a promise. I swore to God that I would keep. Oh I'm not flawless. Lord knows my record, it ain't clean. But from now on, it will be. I'll be honest, there's still a lot for me to learn. I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret. Holding on despite all the fights in my head. I'm ready for a new beginning. I don't ever wanna lose myself again. I know my heart is willing, just need to get my mind to understand. Zoals heel veel vitaal 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Styles Together Together. Van 16 mei tot en met 5 juni. 10 sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena. Met special guest Robin. Check voor meer informatie hstyles.co.uk. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. De Peugeot 208 is een toonbeeld van Franse elegantie. En met de 208 Business heb je voor een kleine meerprijs zowel navigatie als parkeerhulp voor en achter aan boord. Bovendien krijg je via private lease nu tot wel 50 euro korting per maand. Dat is dan weer een toonbeeld van Nederlandse elegantie. Voorwaarden op Peugeot.nl. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Ik had echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Ah, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? De goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Amazon presenteert de Date Night Kriebels van Sven. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen, pinguïns verleiden elkaar met stenen... en Sven gaat lekker koken voor Floor. Het zweet breekt hem uit. Maar Sven shopte op Amazon en kocht kaarsen, wijnglazen... en als echte optimist een extra tandenborstel. Nou Sven, blijkt er dus toch een beest in je te zitten. Ga voor date night. Shop op amazon.nl Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Volgende week vrijdag...